Zit van der Linde met het NOS-journaal. De hoofdverdachte van de aanslagen in Nieuw-Zeeland is voorgeleid voor de rechtbank in Christchurch. De 28-jarige Australiër Brenton Tarrant wordt verdacht van moord en daar zullen de komende weken nog meer aanklachten bij komen. Het proces tegen hem begint op 5 april. Tot die tijd blijft hij zeker vastzitten. Tarrant had geen advocaat in de arm genomen en toonde volgens lokale media geen emotie in de rechtbank. Bij de aanslagen kwamen zeker 49 moskeegangers om. Naast Tarrant werden er nog een man en een vrouw opgepakt. Hun rol is nog onduidelijk. De toegangswegen van Urk worden streng in de gaten gehouden vanwege de onrust van afgelopen maandag in het dorp. Daar braken rellen uit na een ruzie op WhatsApp. De politie heeft vanavond al twee jongens van 16 opgepakt voor verboden wapenbezit en ook nog eens twee automobilisten op de snelweg, ook voor wapenbezit. 35 bestuurders werden teruggestuurd omdat ze niet konden vertellen wat ze kwamen doen. Volgens de politie in Algerije zijn bij demonstraties vandaag 11 agenten gewond geraakt en zijn er 75 mensen opgepakt. Het was de grootste demonstratie sinds de onrust in het land vorige maand begon. De demonstranten eisen het aftreden van president Bouteflika. Begin deze week gingen Algerijnen nog de straat op om te vieren dat de president zich terugtrok als kandidaat voor de komende verkiezingen. De FIFA gaat het WK voor clubteams veranderen. Dat WK wordt nu elk jaar in december gespeeld met zeven ploegen, met name kampioenen van de werelddelen. Het nieuwe toernooi gaat naar de zomer en er gaan 24 clubs aan meedoen. Veel clubs zijn tegen het nieuwe WK, vooral Europese. Die zien het toernooi als een bedreiging voor de Champions League. Het weer. In het zuiden regent het nog even. In de rest van het land is het droog. Het blijft 5 tot 8 graden vannacht.